Vijf uur. Frits Emmelkamp met het NOS-journaal. Saoedi-Arabië geeft toe dat journalist Jamal Khashoggi dood is. Hij zou zijn gedood bij een gevecht op het Saoedische consulaat... in de Turkse stad Istanbul. Khashoggi was daar om documenten op te halen, maar keerde niet terug. In verband met zijn dood zijn 18 mensen gearresteerd. Ook zijn de adviseur van Kroonprins Salman... en het plaatsvervangend hoofd van de inlichtingendienst van Saoedi-Arabië ontslagen. De provincie Overijssel verruimt de regels voor de jacht op wilde zwijnen. Zo moet worden voorkomen dat de Afrikaanse pest naar Nederland komt. De ziekte wordt vooral door wilde zwijnen overgedragen... en is zeer besmettelijk voor varkens. Afrikaanse pest komt veel voor in Oost-Europa... maar is ook al in België vastgesteld. De ziekte is niet gevaarlijk voor mensen. In Groot-Brittannië zijn 20 mannen veroordeeld... voor het verkrachten en misbruiken van 15 minderjarige meisjes... Ze werden schuldig bevonden aan meer dan 120 misdrijven. De verkrachtersbende was zeven jaar actief en bestond uit Britse Aziaten. Geen van de mannen heeft in de rechtbank spijt betuigd. Ze kregen straffen van vijf jaar cel tot levenslang. Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft vanmorgen Mercurius-zonder Bepi Colombo gelanceerd. De Ariane 5-raket, waar de zonde mee wordt vervoerd, steeg op vanuit Frans-Guyana. Aan boord zijn een Europese ruimtezonde en een Japanse satelliet. Die gaan onderzoek doen naar het oppervlak van de planeet... en de invloed van de zon op Mercurius. De ruimtezonde komt naar verwachting in 2026 aan bij de planeet. En dan het weer. Het koelt flink af met minima van iets boven het vriespunt. In het oosten tot 5 graden aan zee.